Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op werkplekken waar veel mensen een vast contract hebben... gebeuren minder ongelukken, dat zegt de inspectie. Hoe vaster de band tussen werkgever en werknemer is... hoe veiliger de arbeidsomstandigheden zijn. Dat legt de toezichthouder uit. Als je een stevige arbeidsrelatie hebt... zoals werkgever en werknemer ja, echt goed bij elkaar eh, betrokken zijn... dat ze dan ook investeren in eh, de veiligheid. En dat kan de vorm hebben van ja, meer instructie en toezicht door de werkgever op de veiligheid op de werkvloer. Werkgevers voelen dus meer verantwoordelijkheid voor vaste krachten. Dan investeren ze meer in de veiligheid op de werkvloer... omdat vast personeel grotere financiële verplichtingen met zich meebrengt. Het lukt veel mensen met een visuele beperking maar niet om betaald werk te vinden. 70% zit thuis, terwijl ze vaak dolgraag aan de bak zouden willen. Dat zegt dit fonds dat opkomt voor mensen met slecht of geen zicht. Er zijn meerdere oorzaken. Het heeft te maken met eh, wet en regelgeving, koudwatervrees bij werkgevers... ontoegankelijke software. Mobiliteit is natuurlijk een issue. Het is lastig, maar zeker niet onmogelijk, zegt ze. Volgens haar zijn er ook genoeg voorbeelden van plekken waar het wel lukt. En aan de andere kant van de wereld begint zo een echte WK-kwalificatiekraker. Australië tegen Indonesië. Beide landen kunnen zich plaatsen voor het WK in Amerika. Voor Indonesië zou dat uniek zijn. Dat land was er nog nooit bij op het belangrijkste eindtoernooi. En dat is eigenlijk best raar, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Het is echt een voetbalgek land, maar eh, ze zijn alleen nooit zo heel erg goed geweest. Dus het feit dat ze nu het WK eventueel zouden kunnen halen... dat leeft enorm in Indonesië. De verwachting is dat zo goed als iedereen voor de tv gaat zitten straks om de wedstrijd te kijken. En te zien of ze echt in de positie komen om dat WK te halen. Bij Indonesië doen flink wat spelers mee met Nederlandse roots. En op de bank zit ook een oude bekende. Patrick Kluivert maakt zijn debuut als bondscoach.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 Got to get you into my life of my life never love. sit right down Loosen up that pretty French gown Let me pour you a good long drink Ooh, baby, don't you hesitate tonight There's no need to run There's no need to hide Whatever comes between us, baby I will push aside I'm dedicated lying you heard it all from me I wish there was some way I could make you see I'm dedicated oh, to you.